uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf volgende maand worden brievenbussen ook al eerder op de dag geleegd. En niet langer pas na 5 uur s middags. PostNL vindt dat niet efficiënt. Omdat er veel busjes en chauffeurs voor nodig zijn. Door de maatregel kan een pakketbezorger bijvoorbeeld overdag alvast de post meenemen. PostNL denkt daarmee miljoenen te besparen. Factcheckers noemen het schokkend dat Facebook en Instagram niet meer met ze gaan samenwerken in de VS. Facebook-baas Zuckerberg kondigde de beslissing gisteren aan. Hij zei dat factcheckers te politiek bevooroordeeld zijn. Deskundigen denken dat Zuckerberg hiermee een wit voetje wil halen bij aankomend president Trump. Ze vrezen dat de beslissing leidt tot meer desinformatie op Facebook en Instagram. Donald Trump heeft ook op een persconferentie allerlei plannen aangekondigd... voor als hij over twee weken opnieuw wordt geïnstalleerd als president van de VS. Ze wil die amnestie verlenen aan veroordeelde kapitoolbestormers... het verbod op het boren naar olie voor de kust terugdraaien... en de Golf van Mexico veranderen in de Golf van Amerika. In Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Die woedt in een wijk in Los Angeles waar veel beroemdheden wonen... De Amerikaanse Weerdienst verwacht harde windstoten... waardoor de brand zich nog verder kan verspreiden. Tienduizenden inwoners zijn inmiddels geëvacueerd. Automobilisten waren het afgelopen jaar langer onderweg. De gemiddelde reistijd nam volgens TomTom Tom in een jaar tijd toe. Vooral door files en wegwerkzaamheden. In Amsterdam zijn mensen het langst onderweg. Daar doen automobilisten zo'n 23 minuten over 10 kilometer. Dat is een toename van 6 procent Amersfoort en Almere scoorden het best. Het weer in het noorden een enkele bui. Het is tussen de min 1 en plus 4. Overdag in het noorden ook nog een winterse bui. Verder blijft het zo goed als droog en schijnt ook flink, wat flink de zon.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 him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone so alone Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, they a be prematurely shooting his load.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 Bijna 50 honden werden er ook ziek van. Ze kregen een neurologische aandoening. De NVWA doet onderzoek naar de botten van het bedrijf en ze zijn inmiddels ook uit de verkoop gehaald. De getroffen bewoners van de explosie aan de Tarberkamp in Den Haag... hebben voor het komende half jaar een tijdelijke woning gekregen. Eigenlijk was het tijdelijke onderdak geregeld tot volgende week woensdag... maar nu zijn er voor een langere periode plekken gevonden. Het weer zo goed als droog met flink wat zon en 5 graden.